Door Almegens met het NOS-journaal. In Eindhoven is een man van 90 slachtoffer geworden van een babbeltruc... waarbij hij te horen kreeg dat hij bloed moest laten prikken. De man kreeg bezoek van twee vrouwen... die hem vertelden dat er een gevaarlijke griepepidemie heerst. Nadat het bloed bij hem was geprikt, kreeg de man te horen... dat het met een pilletje kan worden opgelost. Daarvoor moest hij wel 1 euro pinnen. Daarna zijn de daders vertrokken en hebben ze zijn rekening geplunderd. Eerder werden drie ouderen in Utrecht slachtoffer van deze babbeltruc... De politie zoekt uit of het om dezelfde daders gaat. Nederland mag asielzoekers die al in Griekenland asiel hadden aangevraagd terugsturen. Wel moeten ze dan in Griekenland toegang hebben tot rechtsbijstand. Dat blijkt uit uitspraken van de Raad van State over twee aanvragen van verblijfsvergunningen door Syriërs. De Syriërs beriepen zich op de slechte omstandigheden in de Griekse asielzoekerscentra en wilden daarom niet teruggestuurd worden. De uitzetting van asielzoekers naar Griekenland ligt sinds 2011 stil vanwege de slechte omstandigheden in de Griekse kampen. De politie heeft na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht... gisteravond ongeveer 20 tips binnengekregen over de moord op Martin Kok. De politie op zoek naar een voortvluchtige Schotse crimineel. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger... en ex-crimineel Kok in Laren in 2016. Oud-crimineel werd daar doodgeschoten bij een seksclub. Om wat voor informatie het gaat, kan de politie nog niet zeggen. Trekkers en andere zware voertuigen mogen in Den Haag niet meer massaal het Malieveld op, zoals tijdens het boerenprotest vorige week. Er zit een parkeergarage onder een deel van het veld en die mag maar beperkt worden belast, zegt de gemeente. Grote groepen mensen blijven wel welkom. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. blijft zo goed als droog bij 14 tot 20 graden. Morgen eerst wat mist, later wordt vanuit het westen de bewolking wat dikker. De maximumtemperatuur morgen ligt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht een kwartier vertraging tussen Vinkenveen en Maarsen. En op de A7 Zaandam-Horen 10 minuten vertraging tussen Zaandam en de afrit Weidewormer.